Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Dirigent Frans Bruggen is al bekend als blokfluitist. Daarna maakte hij furore als oprichter en dirigent van het orkest van de 18e eeuw... dat onder zijn leiding over de hele wereld werken uitvoerde van onder andere Bach, Haydn en Mozart. Ook stond hij geregeld voor andere Europese orkesten. Bruggen werd gezien als pionier van de oude muziek. Hij is 79 jaar geworden. In de Zwitserse Alpen is een passagierstrein ontspoord. Volgens de politie is een aantal mensen licht gewond geraakt. Door een aardverschuiving was de rails geblokkeerd en ontspoorde de trein. Het spoor loopt langs een bergwand. Volgens de eerste berichten hangen in elk geval twee wagons naast het spoor. Mogelijk zijn er ook wagons naar beneden gestort. De geschorste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft bij haar omstreden uitspraken. De vrouw, Jasmina Haifi, zei op Radio 1 dat een ambtenaar ook het recht heeft om zijn mening te uiten. Haifi schreef eerder op Twitter dat IS geen islamitische organisatie is... maar werd opgericht door zionisten om moslims zwart te maken. Ze is geschorst omdat haar uitlatingen rechtstreeks te maken hebben... met haar werk als terrorismebestrijder bij het ministerie. Binnenkort heeft het ministerie een gesprek met de ambtenaar... over eventuele andere maatregelen. Door de burgeroorlog in Oekraïne zijn inmiddels meer dan 2000 doden gevallen. In twee weken tijd is het dodental verdubbeld... Volgens de Verenigde Naties wijst dat duidelijk op escalatie van het conflict. Sinds de gevechten tussen het leger en de pro-Russische separatisten half april begonnen... raakten zo'n 5000 mensen gewond. Het werkelijke aantal gewonden ligt waarschijnlijk nog hoger... omdat niet iedereen naar het ziekenhuis gaat. Daarvoor is het vaak te gevaarlijk. Het weer de komende uur op de meeste plekken nog wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Morgen vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld.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 Om kwart over vier tot de top 5 games. Om half vijf het weer. Kwart voor vijf, de bioscoop de vijf. Om vijf uur het nieuws en daarna ben ik terug met het tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Om kwart over vijf, het dier van de week. Half zes, het actueel nieuws over het circuit van Zandvoort. En om kwart voor zes, evenement in Zandvoort voor de jeugd. En natuurlijk heel veel muziek. Je hoort nu Salsa Tequila van Anders Nielsen. You say the words I, I'll up and run on to you.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 chest. Golden grand piano, my beautiful you. Je hoorde Budapest van George Esra. Nu hoor je Taflo met Stay High. Oh, oh, oh, Dit is de laatste voor kwart over vier en dan gaan we verder met de top 5 games. met de top 5 games. Op nummer 5 FIFA 14 voor de PS4. Op nummer 4 Titanfall Xbox 360. Op nummer 3 Minecraft Xbox 360 Edition. Op nummer 2 FIFA 14, maar dan voor de Xbox 360. Nummer 1 The Last of Us Remastered PS4.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 Lift it. I'm as high as eagle. I'm taller than the trees and I can't turn back. I tell my heart relax. het is half vijf. Dat betekent dat het tijd is voor het weer. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. En daarbij is nog steeds onweer mogelijk. De zuidwestenwind is afgenomen naar matig in de polder en vrij krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar 14 graden. Dan gaan we verder naar morgen. Morgen schijnt de zon flink, maar in de ochtend is er nog steeds een kans op buien. Met onweer. De zuidwestenwind is matig over land en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 20. Nou, dat was alweer het weer. Dan gaan we nu verder met eh, Zing van Ed Sheeran. Oh, dat is de verkeerde knop.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 Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais, rendez-vous, rendez-vous. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non, c'est important que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. better off without you. And no time I'll be forgetting all about you. You saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? off your costume And if anyone asks, you're taking a smoke break drinking some coffee But everyone knows what you're doing Seems like the bus moves slower Just cause you got somewhere to go So you take a few pills in Beverly Hills But if anyone asks you You've got a prescription You got an addiction Who do you think that you're fooling? addicted to something. Everybody got a grip on the something. Even if it's just a feel the response of a pill, maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times, hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed, be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on the diet. So what you hiding? John Doe, I just want the John I know. Once you put the dream. smashed too many freaks, had too much to drink. I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody. Random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, clumsy me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be man enough to say that you did it. Ja, het is bijna kwart voor vijf en dat betekent dat het bijna dus tijd is voor de bioscoop te vijf. Ik draai nog één nummer. En dat is uh, Gijs bedoel, Louise. En die komt er nu aan. Uh, ik denk de hele dag aan Louise. Louise. In elke droom komt zij voorbij. En als ik één iemand mocht kiezen.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 Op nummer 3, Oorlogsgeheimen. Die is wel Nederlands gesproken. Op nummer 2, hoe tem je een draak 2? In 3D en in Nederlands gesproken. Ja, en dan? Op nummer 1. Place 2, Redden en Blussen. 3D in Nederland gesproken. We gaan nu verder met Sam Smith.